groeide met haar zwoele stem en sensuele uiterlijk uit... tot een van de grootste filmsterren van haar ere-Oscar voor haar hele carrière. Lauren Bacall was 89 jaar. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af... waarbij vanochtend vooral in de kustgebieden een bui kan vallen. Later op de dag verplaatsen de bui zich naar het binnenland... en het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam...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 Het komt vermoedelijk in de loop van de dag bij de Oekraïnse grens. Volgens Russische media volgt het tot nu toe de afgesproken route. Het konvooi van 280 vrachtwagens vertrok gisteren uit Moskou. Lugansk is in handen van pro-Russische opstandelingen. De stad wordt omsingeld door het Oekraïnse leger. De bevolking heeft een groot tekort aan water en elektriciteit. En Oekraïne is bang dat het hulpconvooi een dekmantel is voor een Russische invasie. Er zijn dit jaar relatief weinig ram- en plofkraken geweest bij pinautomaten. In de eerste helft van dit jaar waren er ongeveer 10, maar in de eerste helft van vorig jaar waren het er nog 100. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Banken. Die zegt dat de daling komt door een betere samenwerking tussen banken, politie en justitie. Ook hebben banken meer geld gestopt in de beveiliging. Bij het merendeel van de plofkraken gaat het om een gasaanval, meestal in combinatie met een ram. Maar ook explosieven worden steeds vaker gebruikt. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO krijgt van Canada een experimenteel vaccin tegen ebola. Het gaat om 800 tot 1000 doses. Vaccin is tot nu toe alleen op dieren getest. Gisteren gaf de WHO het groene licht voor experimentele vaccins. Canada heeft laten weten dat het zeker vier maanden nodig heeft om grotere hoeveelheden van het vaccin <clears throat> te maken. President Obama en burgerrechtenactivisten hebben opgeroepen tot kalmte na de dood van een zwarte tiener in Missouri. De 18-jarige Michael Brown werd zaterdag in het plaatsje Ferguson doodgeschoten door een agent. De jongen was ongewapend en sinds zijn dood zijn er s'nachts rellen. Burgerrechtenactivisten willen dat de naam